Jelle Visser met het NOS-journaal. De Amerikaanse inlichtingendienst CIA is ervan overtuigd dat China overweegt om wapens te leveren aan Rusland. Dat zegt CIA-directeur Burns in een interview. Hij benadrukt wel dat Peking nog geen definitieve beslissing heeft genomen. Verder zegt hij dat de VS door het delen van de informatie China probeert te overtuigen om ervan af te zien. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Blinken zei vorig weekend ook al dat China overweegt om wapens te leveren. Hij zei toen dat dat ernstige gevolgen zal hebben. Welgestelde particuliere beleggers profiteren het meest van de hoge winsten van grote beursgenoteerde bedrijven als Unilever, ASML of DSM. En niet de gemiddelde gepensioneerde. Dat blijkt uit een analyse van de NOS. Een klein groepje rijke particulieren bezit vele miljarden aandelen in AEX-bedrijven, terwijl de grote pensioenfondsen hun risico's sterk spreiden. De pensioenfondsen hebben vaak maar een klein aandeel in één bedrijf. Particuliere beleggers kopen vaak aandelen van goed renderende ondernemingen... waardoor zij veel hogere winstuitkeringen ontvangen. Bij een schietpartij in een café in Rotterdam zijn twee mannen gewond geraakt. Een van hen zwaar gewond, meldt de politie. De schietpartij was gisteravond rond half negen een zaak aan de Maashaven. Cafébezoekers pakten het wapen van de schutter af, die daarna wist te vluchten. De politie heeft de dader nog niet gevonden. Bij een ongeluk met een brandtrap van een studentenwoning in Leiden zijn twee mensen gewond geraakt. De twee stonden op de brandtrap te roken toen die loskwam van het pand en drie verdiepingen naar beneden viel. De slachtoffers kwamen onder de trap terecht en moesten bevrijd worden door de brandweer. En dan het weer. De dag begint fris met temperaturen rond het vriespunt. In het noorden en oosten van het land is er kans op gladheid. Het belooft een zonnige dag te worden vandaag. Het blijft overal droog. De temperatuur komt uit op 7 graden. Maar door de wind kan het veel kouder aanvoelen. Morgen verandert er weinig aan het weerbeeld. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is van de hart van de ANWB. De storing in de afsluitdijk is verholpen. De A7 Heerenveen Den Oever is in beide richtingen weer open. Er staat 4 kilometer richting het zuiden bij Den Oever. En de vertraging is een half uur.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 Ik kan het weten Ik ben er zelf eens door Stel de dokter in de zaal keer. Hey, DJ, draai nog maar een plaat. Ik ga vanavond niet naar huis en ik ga door tot ochtends laat. Hey, DJ, kijk eens hoe ik ga. Hier op de dansvloer op de mat. Ik ga vanavond niet naar huis. Iedereen zit aan de energy drinks, maar ik focus op mijn meisje. Zij dansen op de maat, maar hou me in de gaten al een tijdje. Maar wie zijn die boys om me heen?